Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn experts voor vandaag klaar met het onderzoek naar de resten van de MH17. Het was de derde dag dat ze op de rampplek konden werken. Ze waren voor het eerst in de buurt van een dorp waar brokstukken zijn terechtgekomen. Gisteren en eergisteren werd gezocht in de buurt van een kippenboerderij. Volgens een Maleisische krant blijkt uit de gesprekken op de cockpit voice recorder dat de piloten de inslag niet hebben zien aankomen. Volgens een betrouwbare bron is er op de banden niets bijzonders te horen voor het vliegtuig neerstort. Groot-Brittannië heeft een marineschip naar Libië gestuurd om landgenoten daar weg te halen. Ruim 100 mensen hebben gemeld dat ze willen worden geëvacueerd. Door gevechten tussen milities in Libië zouden ze hun leven niet zeker zijn. Gisteren sloot Londen al de ambassade in de hoofdstad Tripoli. Bij gevechten om het vliegveld van Tripoli zijn vandaag zeker 22 mensen om het leven gekomen. Er hangen dikke zwarte rookwolken boven de stad. Libië bleef de bloedigste periode sinds de val van dictator Gaddafi in 2011. De afgelopen twee weken kostte de strijd aan zeker 236 mensen het leven. In Amsterdam zijn zo'n 2000 mensen bijeen om steun te betuigen aan de Palestijnen in de Gazastrook. Er is veel politie op de been, maar het is tot nu toe rustig. De politie let scherp op antisemitische teksten. De betogers hebben foto's van omgekomen Palestijnse kinderen op grafstenen gelegd. Ook is er met name kritiek op de NOS, omdat de berichtgeving partijdig zou zijn. Het zuidwesten van China is getroffen door een zware aardbeving. In de provincie Yunnan zijn zeker 175 doden gevallen. Over gewonden is nog niets bekend. Het was volgens de Chinese autoriteiten de zwaarste aardbeving in 14 jaar tijd in het gebied. Een Amerikaans seismologisch instituut meldt dat de beving een kracht had van 6,1 op de schaal van Richter. Dan nog het weer vanavond in het zuiden en oosten. Kans op een onweersbui en ook vannacht kan er lokaal nog een bui vallen. Het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen stevige buien, maar ook zonnige perioden en 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand bij de ADB.